De vier fractievoorzitters zullen daarom een uitnodiging voor gesprek sturen... aan de afvaardiging van ouders die zwaar zijn geraakt door de toeslagaffaire het is belangrijk om bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode naar hun verhaal te luisteren. En lessen uit te trekken, horen wat er anders en ook beter kan. Ook de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen mogen dus hun verhaal doen aan de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Twee slapende marechaussees krijgen een taakstraf van 40 uur. De twee moesten een Joodse school in Amsterdam bewaken... in verband met terroristische dreigingen. Maar ze waren tijdens het werk aan het slapen of zaten op, hun telefoon. Ze zijn door de marechaussee ontslagen. Freya de Walrus is weer in Nederland gespot. De vrouwtjeswalrus werd eerder al gezien bij Harlingen en Terschelling. En vandaag ligt ze bij het marineterrein in Den Helder. Dat is volgens Eco Mare heel bijzonder, omdat het al meer dan 20 jaar geleden is dat er daar eentje werd gezien. En de NS is het spuugzat dat er dagelijks meerdere treinen worden ondergekald met graffiti. Nou, we hebben het eh, over 140.000 vierkante meter die jaarlijks eh, wordt ondergespoten. Dat is 20 eh, voetbalvelden groot. Om dat eraf te halen eh, kost het bedrijf zo'n 10 miljoen euro per jaar. Als je de treinen moet schoonmaken kunnen we ze ook niet gebruiken voor de dienstregeling. En dus ondernamen ze actie. De NS wil het graffiti-spuiters moeilijker maken. Zo komen er matten te liggen bij de hekken rond rangeerterreinen... waar de sprinters en intercity staan opgesteld. En ook komen er extra hoge en beveiligde hekken. Het weer.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 I'm gonna get myself Chevy fast. I'm gonna drive until I'm out of gas and the sound hits my face. I really need to get myself some space. I hit the here. I need a change of atmosphere. Up and down the valleys and the hills. I'm feeling good. I'm on my way. but I can stick around here anymore. Hollywood. It hasn't changed a bit since 91, and it will look the same when I am gone. It's funny in a way. When I was young, I couldn't wait to get away. It's just a small town, sure as hell. It's been so rough times, I can tell. Yet I still keep calling. Johnson, Redneck Hollywood. Hartelijk welkom bij de National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterk. Ik neem het deze week over van Astrid. Die is zodanig verkouden dat ze de stem kwijt is. En dat is natuurlijk wel een beetje problematisch met een radioshow. Maar de muziek moet doorgaan. En eh, ja, deze show is wel gewoon helemaal door er eh, samengesteld zoals jullie dat gewend zijn. Dus ik mag het deze week aan elkaar praten. We hebben natuurlijk weer het Spotlight album, de Spiegelplaat, de Maandartiest en nog veel meer. En heel veel muziek. En zoals altijd is de tweede plaat een bluegrass plaat. Dit is Sturgeon. Simpson en Call to Arms. Jill Simpson en The Call to Arms. Onze eerste digitale brievenbus voor deze week die komt uit België. Het is eh, de formatie Dixie Rose en het nummer komt van hun debuut-EP Alive in a Small Town.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 Dixie Rose met Eyes of Mary Jane. De volgende plaats die is gloedje, gloedje, bloedje nieuw. Dat is de nieuwe van Blake Shelton. Come Back as a Country Boy. Nashville Radio Show. When I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. my Then Lord, just keep me dead. Cause a country boy's all that I know is always breaking. My dogs are always barking. My money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun Either hauling hay or hunting My work ain't ever done But son, I wouldn't trade it for nothing So when I die country boys oh. our official playlist on Spotify. Nashville Radio Show. Rio Williams lived down a dirt road made homemade wine like nobody I know. I dropped by one Friday night and said, Can you help me, Creole? I got a little girl waiting on me and I, I wanna trade her right. He said, I got what you need, son, as we step down in the cellar. He reached through the cobweb as he turned on the light. He said, There might be a little dust on the bottom. But don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottom. But it's one of those things that gets sweeter with time. You were sitting in the porch swing as I pulled up the driveway. My heart was racing as you climbed inside. You stayed over a bit close as we drove down to the lake road. Sun fading, that big red sky. I reached under the front seat and said, now here's something special. It's just been waiting for a night like tonight. Look, it might be a little dust on the bottle, but don't let it fool you about what's inside. It might be a little dust on the bottle. But it's one of those things that gets sweeter with time on the bottom But it's one of those things That gets sweeter with time It might be a little dust on the bottom But don't let it fool you About what's inside It might be a little dust on the bottom But it's one of those things That gets sweeter with time gingen terug naar 1995. David Lee Murphy. Dit nummer was zijn eerste nummer 1 hit. Hij heeft er nog één gehad, maar die kwam maar liefst 23 jaar <laughs> later. Dus wat dat betreft heeft hij daar eventjes over gedaan. We gaan naar Erin Enderlin en Terry Clark. If there weren't so many damn songs. Nou, gelukkig zijn er wel een hoop, en anders werd het een saaie boel hier. Amanda Lynn en Terry Clark. If there weren't so many damn songs. Nou, ik zei het al, gelukkig zijn er heel veel. Want anders werd het een beetje een saaie boel... als je elke week eh, dezelfde 15 platen moest draaien. Het volgende nummer is Send Me The Pillow. Is uitgebracht door heel veel artiesten. Hier in Nederland bijvoorbeeld in 1959 door Lydia en de Melody Strings. Een band waar ook eh, Ben Steneker ooit van eh, uitmaakte. We kunnen ook natuurlijk de Nederlandse versie van Happy and Happy. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En zo zijn er nog veel en veel meer. Dat is trouwens Henk Locklin die het zweet. En de versie waar je nu gaat luisteren, die is van de Everly Brothers. Send Me The Pillow. Send me the pillow that you dream on. Don't you know so Brothers en Send Me The Pillow. Ik hou er zo van, van die oude country. Voor degenen die wat later ingeschakeld zijn en die verwachten Astrid hier eh, te, te hebben op de radio helaas, die is zodanig verkouden dat ze de stem kwijt eh, is. Dus je zal het eh, met mij moeten doen. Mijn naam is Joop Sterk, maar ik neem je wel mee natuurlijk met de muziek die Astrid voor jullie heeft uitgekozen. En nu is het de hoogste tijd voor de maandartiest. Dat zijn de Eagles. Het volgende nummer komt van het eh, album On The Border. En Don Henley en Cranfry wilden wat meer rock en iets minder country. Wat resulteerde in een andere producer en ander gitaarspel van Don Velder. Fry vond dit zo goed klinken dat Don werd gevraagd om het vijfde lid van de Eagles te worden.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 een van de beste bands die er uh, wat countrymuziek ooit uit Nederland gekomen is. De Major Dundee Band en Out in the Country. En ze waren een paar maanden geleden nog eh, artiest van de maand hier bij de Nashville Radio Show. Het volgende nummer is een van de grootste hits van Johnny Cash. We hebben het over I Walk the Line, maar dit is de versie van Connie Francis. Een Nashville Country Classic. I keep a close watch on his heart Francis and I walked the Line, de grote hit van Johnny Cash in een eh, iets ander jasje. We gaan naar Evan Ogden en die heeft een, eh, een e-mailtje gestuurd eh, naar onze digitale brievenbus. En hij komt uit Austin, Texas. En de country uit de jaren 40 heeft grote invloed gehad op hoe zijn muziek klinkt. Dit is zijn nieuwe single, Everybody Knows Somebody. I got a friend who grew up with Randy Rogers. buddy from the same town as Brad Paisley. It's like everybody knows somebody. So how come none of them ever know about Evan Ogden en Everybody Knows Somebody uit Amerika, zijn nieuwste single. Hoogste tijd voor het Spotlight album en dat is deze week Rascal Flats, het album Meld uit 2002. Het is hun tweede studioalbum en eh, het album heeft diverse stijlen en de o zo bekende stem van Gary LaFox. Het was eh, moeilijk om een keuze te maken, maar uiteindelijk hebben we vier nummers van dit album voor je klaargezet. In dit uur de eerste twee en straks nog twee nummers. Dit is eerst Too Good Is True en daar Lana Mayberry. Dit is het Nashville Spotlight album. I guess it's causing a fair, your heart and mine. The way that we connect keeps blowing my mind. The key this world spinning faster than it did in the 80s. So naturally we have more natural disasters from the strain of a fast pace. breeze as the wind blows That's when I climb up here on this mountain To look through God's window eerste twee nummers van het Spotlight-album Melt van Rascal Flats. Wij gaan naar de Marshall Tucker Band, Time Don't Pass By Here. En we gaan terug naar... 1983. down. few of them cried. They put me in a big pine box and dropped me in a deep dark hole. And the preacher said a prayer for my lost soul. Well, they covered me up and left me there to rot. And the guy next to me said, friend, I that's a mighty fine box you got. Well, he seemed kind of friendly, so I asked him the time of day. I heard him laughing, and I know I heard the deal was we'll say. time don't pass by here Well, I woke up and wiped a tear away from my eyes. And me and Mary Jane made a paper plane Just to see how high we'd fly well, she's just like each getting stoned. Seems it's hard for me to find where I belong. But I think that I'm the happiest when I'm singing the saddest song. When it comes my turn to die and when I'm really gone, I hope the devil rides my tombstone. Time don't pass by here no more, just empty space and fears. No place radio show. Old school for life, baby. We're 1969. Nou, ik liep al wel rond op deze aardkloot, maar of ik helemaal zindelijk was, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat een lekkere plaat. Tijd voor een beetje volk, denk ik. Dit zijn Zoe en Cloyd en Rebuild. Bye. We gaan naar de muziek, country muziek weliswaar, uit Nederland. Music Road Pilots maken wat mij betreft country muziek zoals country muziek hoort te klinken.